Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de Senaat heeft nu ook het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ingestemd met een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond. Dat gebeurde nadat de Republikeinen hun meeste eisen hadden laten vallen. Met hun verzet probeerden de Republikeinen onder meer de uitvoering van Obamacare te dwarsbomen, de wet voor de gezondheidszorg. Maar uiteindelijk stemden in zowel de Senaat als het Huis veel Republikeinen voor. Daarmee zijn de begrotingsproblemen van de VS voorlopig opgelost en ook de shutdown van de overheid wordt nu beëindigd. Zonder akkoord was de regering acuut zonder geld komen te zitten. President Obama is blij met de instemming van het congres... en zei er wel bij dat hij hoopt dat de oplossing de volgende keer niet te elfter uren komt. De acties bij bierbrouwer Grols zijn voorbij. Vakbond FNV Bondgenoten heeft met het bedrijf gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De werknemers krijgen een loonsverhoging van 2,5 en kunnen er op basis van hun prestaties nog een procent bij krijgen. Grols wilde als tegenprestatie dat de werknemers drie ATV-dagen zouden inleveren, maar die eis is van tafel. Dinsdag legden actievoerders de brouwerij in Enschede bijna helemaal stil. Wereldwijd zijn er meer slaven dan ooit, bijna 30 miljoen. Dat meldt de Walk Free Foundation, een organisatie die strijdt tegen moderne slavernij. Het gaat onder meer om slachtoffers van mensenhandel, gedwongen huwelijken en de exploitatie van kinderen. In absolute aantallen komt slavernij het meest voor in India. Daar leven 13,9 miljoen slaven. Relatief gezien is Mauritanië koploper. Daar leeft bijna 4% van de bevolking als slaaf. Opmerkelijk is dat in Mauritanië de traditionele vorm van slavernij... waarbij mensen echt als bezit worden beschouwd, het meest voorkomt. De belangrijkste voedingsbodem voor slavernij is volgens de onderzoekers niet armoede, zoals vaak wordt gedacht, maar corruptie. Het weer, het wordt op veel plaatsen een onstuimige herfstdag, vooral aan de kust, met in het noorden zelfs windkracht 8, dat is stormachtig. Verder zijn er buien, maar ook af en toe zon en het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 it didn't belong never have a thing to show. Every day seemed like the same. Then I realized I didn't belong to you. I didn't belong to you. twee maanden te gaan. En dan zit dit jaar er ook weer op. Dus langzamerhand kan je al een beetje gaan terugkijken... en kunnen constateren dat het een goed jaar was voor de Britse zangeres Laura Movella begin van het jaar te verschijnen haar uh, debuutalbum onder de titel Sing to the Moon. En dat werd enthousiast onthaald en ze mocht verschijnen op diverse popfestivals. Afgelopen zomer Laura en van dat debuutalbum Sing to the Moon die ik luister naar Like the Morning Dew. In ieder goedemorgen allemaal, welkom. Er is het uh, eh, laatste uur, de nacht Het anders hier bij de Vader op Radio 1 voor deze 17e oktober. Met in dit uur weer aandacht voor uh, die te horen zijn in uh, Tophit. En dat naar aanleiding van het feit dat de afgelopen week het 33ste album uitkwam uit het Kinderen voor Kinderen project. Er zijn vaker kinderen gebruikt voor liedjes voor volwassenen. Ik ga er dadelijk een aantal eh, van laten horen, in ieder geval. En natuurlijk, zoals je gewend bent, eh, om en bij half zes... dan is het weer tijd voor drie chansons op een rijtje. En een van die chansons, daar zul je ook een aantal enfants in horen. Maar eerst aandacht voor een zanger uit Vlaanderen. Piet Godard. Vanavond treedt hij op in Utrecht, in Tivoli. Plaudite Amici Commedia Finita Est. Dat is de nieuwe single Ozark Henry. No Jozef Haydn, no Ludwig von. An die Freude is bad for some. dat geworden. Een ehm, Latijnse titel, notabene. Plaudite amici, commedia finita est... zal ongetwijfeld vanavond ook wel klinken in het Utrechtse Tivoli... als hij daar zal optreden. Ozark Henry dus de nieuwe single van de man van Velzen. Dat is iemand die eh, vorig jaar optrad in de Radio 1 Sportzomer. En hij gaat aanstaande zaterdag ook een optreden doen, maar dan in Spekers met Koppen. It's just like sugar keeps my spirits high. Guessing slow down, watch my step now. Don't you stumble, don't you fall. But it's useless, it's the only way I know. I need the rush, rush, rush, rush, rush. I need the push, push, push, push, push need the rush. You know I just can't get enough of it. I need the rush, rush, rush, rush, rush. I need the push, push, push, and move on. I need the rush. You know I just can't get enough of it. push, push, push. I need the push, push, push, push, push. I need the rush. You know I just can't get enough of it. dimension. Oh no, how could I never worry? I'm in the here and now. I need to keep pushing forward. van Velzen, eh, zoals die vorig jaar klonk... hier op de Radio 1 Werkvloer ten tijde van de Radio 1 Sportzomer. 9 juni, om precies te zijn, toen trad hij op en daar komt deze opname vandaan. Van Velzen, Jorden met Rush of Life. En aanstaande zaterdag dan is hij ook weer live op de radio te horen... maar dan op Radio 2 in Spekers met Koppen. Kinderarbeid. Laat weer eventjes eh, twee voorbeelden horen. Wat je dadelijk hoort, dat is afkomstig uit 1979... maar eerst eentje van recenter datum. Uit 1998. Met een rapnotenbenen erbij. En dat op Radio 1. Take the baseline out. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, Let it bump, Uh-huh. is popping. To driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen.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 Die hoorde uit het project The Wall, Another Brick in the Wall, Pink Floyd natuurlijk, 1979. En daarvan hoorde je Jay-Z met Hard Knock Live, met daarin een kinderkoor. En dat uh, refreintje wat eh, die kids zongen, dat is dan weer afkomstig uit de Broadway musical eh, Annie. It's a Hard Knock Live. En Jay-Z had daarmee succes in 1998. En dat allemaal naar aanleiding van die 33e editie... van de jongste Kinderen voor Kinderen CD. En daar zit dan een liedje uit. Ik wil in een dance vind ik super vet. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Ik word al wakker met een drumbeat. Nog voordat de wekker gaat. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik speel voor het publiek. Ik wil maar één wens in vervulling. Want ik hou zo van muziek. Ik wil Kinderen Kinder voor Kinderen CD met eh, snerpende gitaren. ik wil in een band. En over een paar weken dan is er de televisieuitzending rondom de 33ste uitgave van Kinderen voor Kinderen. De drie chansons op een rijtje. Goedemorgen allemaal als je net hebt ingeschakeld. Het is eh, drie minuten voor half zes te varen op Radio 1. De nacht klinkt anders. Drie chansons op een rijtje hoort dadelijk... En dat is dan uit 1987 Mylène Farmer sans contrefaçon. Daaraan vooraf de allernieuwste van Stroma. De nieuwste hier in Nederland, dat is eh, formidable. Maar in Wallonië, daar zijn ze weer een stapje verder. Want Tout les Mêmes is de jongste single al daar van Stroma. En die ga je zo meteen horen. Maar allereerst eentje van lang geleden. En ook hierin staat een kinderkoor centraal. Het gaat over uh, Kareltje de Grote. Sacre Salamagne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne. contre lui Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne Participe passé, 4 et 4 font 8 Leçon de français, de mathématiques Que de, que de travail, travail Sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne Obligé d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, participe passé. 4 et 4 font 8. 4 et 4 font 8. Leçon de français. Leçon de français mathématiques, de mathématiques, que de, que de travail, travail, sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne. que, tu le mérites. Avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. S'il à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla, mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Moss qui est éternel. Manche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. mêmes, tous les mêmes. is ongelooflijk populair in Frankrijk en dat al decennia lang. Mylène Farmer, je hoorde haar hier met eh, een van de grote hits van haar. In 1987 kwam dit contre Contrefaçon. Dat werd veranderd door de allernieuwste single voor Stroma in Wallonië dan weliswaar. Toe la même de titel van een van de nummers uit zijn jongste album trouwens. Racine Carré is de titel van dat album. En Toulamem dus de titel van die allernieuwste single. Een Sacre Charlemagne, dat was heel oud hitwerk. Uit de jaren 60 kwam dat van uh, Frans Gal met een kinderkoor. En ja, sommigen kunnen zich, dat nog wel herinneren. Er is destijds ook een Nederlandstalige versie gemaakt door Rijk de Gooier onder de titel Kareltje de Grote. was al heel lang geleden. Even een blik op de toekomst. Wat gaat er over een ehm, klein half uurtje gebeuren hier bij Radio 1? Dan kan je in ieder geval weer luisteren naar het Radio 1 Journaal... met Lara Renze en Marcel Oosten. Een aantal onderwerpen, een heleboel onderwerpen komen daar aan bod. Maar in ieder geval gaat het, zoals je zou kunnen verwachten... over het eh, schuldenplafond in de Verenigde Staten... waar dan uiteindelijk een akkoord over is bereikt. Ook wordt er uitgekeken naar de ontmoeting die koning Willem-Alexander zal hebben met president Poetin in Rusland. Dat zal, als het aan Timmermans ligt, toch plaatsvinden aan eh, Felix Timmermans, onze minister van Buitenlandse Zaken. Daar wordt eh, later in de uitzendingen aan besteed. En de reserves van de pensioenfondsen, die toch mee blijken te vallen dat en nog veel meer, dat komt allemaal aan de orde in het Radio 1 Journaal. Straks na het nieuws van 6 uur. En het Radio 1 Journaal duurt zoals je bent gewend van 6 tot half 10 op deze zender Radio 1. Riding along in my automobile My baby beside me at the wheel I stole a kiss at the turn of a mile My curiosity running wild cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. regular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my collar blues. Still trying to get her belt to loose. belted wooden budge. cruising and playing the radio, with no particular place to go. rock'n'roll veteraan Chuck Berry. En morgen viert hij feest. 87 jaar oud wordt hij. En daarmee is hij, denk ik, eh, de oudst levende rock'n'roll artiest. Chuck Berry, je hoorde hem hier met een succes uit de jaren 60. No particular place to go. 87 jaar uh, eh, rock'n'roll <laughs> Mooi allemaal. In ieder geval, uh, wie zijn er vandaag jarig? Uh, deze zanger bijvoorbeeld, die ik nu ga laten horen... was zelfs uh, ooit van plan geweest om president van Haiti te worden. Maar dat feest ging niet helemaal door. Wyclef Jean. I dedicate this record, The Carnival, to all you brothers... taking long trips down south, Virginia, Baltimore... all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back... sitting back in a room, the lights is off, she's crying. And then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this what I told her for you. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, one, two, one, two. oh why. See, you must understand, I can't work a nine to five so I'll be gone. What to, till what November? To? Said I'll be gone till November. I'll be gone till November. You tell my girl you I'll be gone till November. I'll be gone till November. I'll be gone till November. You tell my girl you I'll be gone till November. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl I can't stay. I'll be gone till November. I'll be gone till November and give a kiss to my mother. When I come back, there'll be no need to clock. Uh-huh. I have enough money to buy out the blocks. Uh-huh. Tell my brother go to school in September so he won't mess up in summer school in the summer. Tell my cousin Jerry wear his condom. If you don't wear condom, you see a red rum. Whoa, oh, oh, oh. You suffer MCs, you got no flow. I heard your style, you SOS. So every time I make a run, girl, you turn around. I ask myself why, oh why. See, you must understand. I can't work a to so I'll be gone till November. Said I'll be gone till November. I'll be gone till November. You tell my girl you will be gone till November. I'll be gone till November. I'll be gone till November tell my girl yo, I'll be gone till November, January, February, March, April, May. I see you crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November, I'll be gone till November. You'll give a kiss to my mother. I had to flip nothing and turn it into something. Hip hop turns to the future rock when I smash a pumpkin. Commit treason, then I have a reason to hunt you down. It's only right, it's rapid season. Yeah, you with the loud voice, posing like the top choice voice. I make a hearse out of your Rolls Royce. Besides, I got my girl to remember, and I committed that I'll be back in November. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh why. See, you must understand, I can't work a nine to five, so I'll November. Said I'll be gone till November. I'll be gone till November. You tell my girl I'll be gone till November. I'll be gone till November. I'll be gone till November. You tell my girl you wanna be gone till November. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl I can't stay. I'll be gone till November. I'll be gone till November. December. And give a kiss to my mother. I know the hustle's hard, but we got an enterprise. Wyclef Jean met Gone Till November. En vandaag wordt hij 41 jaar oud, deze zanger. 71 jaar oud wordt een zanger die in de jaren 60 vooral de nodige hits had... met zijn band Union Gap. Lady Willpower bijvoorbeeld was een hele grote hit voor eh, Gary Puckett en de Union Gap. Lady Willpower en Young Girl was er ook zo een. Minder groot was dit nummer. Why am I losing sleep over you? Reliving precious moments we knew. the prison walls of my mind. There's still a part of you left behind. 1968. Een van de handvol hits die die had eh, in het tweede gedeelte van de jaren 60. Gary Puckett met zijn band The Union Gap. Gary Puckett, dus 71 jaar wordt hij vandaag. En hij treedt nog steeds op met zijn oude successen. En heeft een eh, behoorlijk volle agenda als je op zijn eh, website kijkt. En er is zelfs nog een fanclub. Dus het gaat heel goed met deze nog immer actieve Gary Puckett... die je dan hoorde met Over You. In 1968 geboren op deze dag de zoon van. Bob natuurlijk. Dit is Ziggy 40 jaar wordt deze Ziggy Marley Tomorrow People... hoor je nog eens een keer van hem. Verder meld ik nog even de verjaardagen van uh, Eminem. Hij wordt 41 jaar oud. Hij is wat dat betreft precies net zo oud als Wyclef Jean. En Sandra Remer, ja, die is van 1950. Die wordt 63 jaar oud. allemaal gefeliciteerd bij deze. Een tv-tip. Als je zaterdagavond om half elf afstemt op Nederland 3... dan is daar weer onderhand het traditionele programma... De Nacht van de Popmuziek met Matthijs van Nieuwkerk. En Leo Blokhuis. Een hoop eh, exclusieve opnamen kun je daarin eh, uh, tegenkomen. Zo zijn er bijvoorbeeld eh, verloren gewaande opnames... zoals het heet van Brainbox, Dinah Washington, Nirvana. David Bowie komt ook voorbij. En ook deze band die zal je daar kunnen zien. Het gaat om de Spinners. Ook wel de Detroit Spinners. Android spinners of eh, spinners, mm, wat je wil. Je mag het zelf zeggen. Could it be I'm falling in love uit de jaren 70. En die spinners die zijn dan eh, te zien in de nacht van de popmuziek... die aanstaande zaterdag te zien is op Nederland 3... met als eh, gastheren Leo Blokhuis en Matthijs van Nieuwkerk. Andere fragmenten die je kunt gaan bekijken... dat eh, zijn onder meer optredens van Rick James... Bonnie Raitt samen met Jackson Brown en Brian Adams... Wings met Paul McCartney, ook altijd interessant om te zien... Jan Akkerman met Brainbox... Opnames die, eh, waarvan ze dachten dat die niet meer bestonden... die dan ineens boven water zijn gekomen. En wat ook eh, interessant is, je kan zelf ook fragmenten aanvragen. Er is een keuzelijst aan de hand van een tweede scherm. Dus de nacht van de popmuziek begint om half elf zaterdagavond op Nederland 3 en duurt tot een uur of eh, half twee. En over Wings gesproken, die dus ook te zien en in de nacht van de popmuziek met Paul McCartney. Paul McCartney staat volgende week centraal naar aanleiding van het uitbrengen van zijn jongste album Nieuw. Een exemplaar van dat album dat gaat als quiz de deur uit. En verder krijg je een uh, overzicht van Smans carrière. Wat natuurlijk allemaal start in 63 bij de Beatles. Dit was de Nacht ging anders met Roel Dadelijk het Radio 1 Journaal wat mij betreft de groeten en een mooie dag verder. Dag.